Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie maakt zich zorgen over drugslabs en pillenfabrieken midden in woonwijken. Dat zeggen ze in de Telegraaf, want dat worden er steeds meer. Volgens de politie kwamen er het afgelopen half jaar al 10 mensen om... door ontploffingen en branden in drugslab. En ook raakten vijf mensen gewond. Criminelen nemen met dit soort drugslab steeds meer risico's, zegt de politie. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor buurtbewoners. Flinke rookwolken vannacht bij een manege in Zeewolde in Flevoland. Door de brand zijn waarschijnlijk 18 paarden om het leven gekomen. Er is nog geprobeerd om de dieren uit de stal te krijgen. Maar dat is niet gelukt, zegt de brandweer. Ja, paarden zijn soms eigenwijze dieren. En hun stal is hun vertrouwde omgeving. Eh, waar kinderen misschien onder hun bed kruipen. Waar ze zich veilig voelen als ze bang zijn of onder de dekens. zal een paard zich terugtrekken in een stal. Ja, en dan krijg je ze ook met geen mogelijkheid eh, naar buiten. En dan is het voor je eigen veiligheid kiezen. Want ja, die brand ging zo snel, eh, greep snowstorm om zich heen... dat het gewoon niet meer veilig was om binnen te blijven. In de stal stonden paarden van verschillende eigenaren uit de buurt. Het vuur is waarschijnlijk in het dak ontstaan. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Problemen bij bakfietsen van verschillende merken. RTL Nieuws ontdekte eerder al dat het frame van de fietsen van Babu door midden kan breken. Nu melden ze dat dit ook het geval is bij andere merken. Zoals Vogue, Kangoo en bakfiets.nl. De vrouw van Robert had een Vogue-fiets die tijdens het rijden brak, vertelt hij tegen RTL. Mijn vrouw die had de kinderen uit school gehaald. Nou, hier zo kwam ze dus uh, aangefietst vanuit die straat, zo hier de bocht om. En toen ze hier die bocht uitkwam, toen brak die. Toen lag ze hier, lag ze gestrekt. Mijn vrouw heel de knie was bont en blauw, de scheen was bont en blauw. Eén dochtertje van mij eh, die had gelukkig niks. En de andere die had een bult op de hoofd zo groot als een tennisbal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het verder onderzoeken. Het weer. In het hele land heb je lokaal kans op een bui.